Lot Lewin met het NOS Journaal. Rusland werkt voorlopig niet meer mee aan het graanakkoord voor Oekraïne. Dat heeft zo goed als zeker tot gevolg dat de Oekraïnse graanexport over zee weer stil komt te liggen. Rusland zegt dat de medewerking wordt opgeschort vanwege een Oekraïnse droneaanval met Britse steun op de Russische Zwarte Zeevloot op de Krim in Sebastopol. Volgens de Russen liggen daar ook schepen die de graanschepen moeten beschermen. De regering in Kiev spreekt tegen dat het een droneaanval heeft uitgevoerd. Bij Halloweenfeesten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn tientallen gewonden gevallen. Op een feest met 100.000 bezoekers ontstond er paniek en werden mensen onder de voet gelopen. Zo'n 50 mensen kregen een hartstilstand, meldt een Koreaans persbureau. Het feest was in een uitgaansgebied in een wijk waar ook veel toeristen komen. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn veel doden en gewonden gevallen door twee autobommen. Verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Vandaag voerde de Somalische regering juist overleg over maatregelen om het extremistische geweld te beteugelen. De Britse marine is een onderzoek gestart naar grensoverschrijdend gedrag op onderzeeërs. Meerdere vrouwen hebben melding gemaakt van seksueel misbruik, intimidatie en pestgedrag. Een Britse admiraal noemt de beschuldigingen afschuwelijk. De misstanden zouden al sinds 2011 plaatsvinden, het jaar waarin vrouwen werden toegelaten op onderzeeërs. De Belgische columnist, interviewer en schrijver Hugo Kamps is overleden. Hij stierf in zijn woonplaats Knokken. Kamps schreef onder meer voor de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. In Nederland maakte hij jarenlang interviews voor Elsevier. En in de NRC schreef hij columns over wielrennen en voetballen. Hugo Kamps was 79 jaar. Het weer, het is droog en vrij zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Vanavond klaart het op en daalt de temperatuur naar 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en vrij zacht met 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Hoorn richting Zaanstad.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 Welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. En als je zit te eten, eet smakelijk heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen. Ja, <laughs> hallo allemaal, ik ben Bert van Bip en Bert in de Nazaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Haju paraplu. Wat is het weer gezellig, hè? Zeker. Ja, Roy Donders. En eh, ja, waar ben je nou? Nou, ik ben hier hoor, op de Tolweg Tina. We zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur. Entertainment voor jou. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. Vandaag is geen gewone dag. Zie ik straks voor het laat jouw lach. Altijd was je bij me. Die mooie tijd was zo apart. Ga jij straks heel ver weg van mij De laatste woorden die je zei Ik zal je nooit vergeten Je zit diep in mijn hart Diep in mijn hart gisteren kregen we natuurlijk eh, het, het, droevige nieuws van eh, onze eh, rocklegende. Zowel genoemd de Wild Man of Rock and Roll. En ja, dan weet je al eigenlijk wie, over wie het gaat. rock and roll pionier Jerry Lewis is ja, op 87-jarige leeftijd overleden. You check my nerves and you rattle my brain. a man You broke my wheel, but what a thrill. Couldn't it rig with all the fire? I left in love, thought I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Couldn't it rig and greeting balls of fire? Kiss me, baby. Ooh, it feels good. Hold me, baby. Yeah, you gotta let me love you like a lover should. You're fine so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nail, I twiddle my thumb. I'm getting nervous, honey, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. Couldn't it reach your great balls of fire? should. Yeah. Let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mind, mine, mine, mine. I shoot my nails on a twist my thumb. I'm real never but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire Ah, heerlijk, ja, ja, we gaan... Uh nog een plaatje doen. En dan gaan we dadelijk eh, naar de drie op rij van Fred Heij. Dus blijf lekker bij. Do all of them a request me banana like come and them no want go home Give them one time, two time, them want more like come and them no want go home Give them three times, sometime them want four feel like come and then no one go home. We have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So amiga recommend no my banana. Tranquilla mamacita hasta mañana. So me do it, ah, so me do it, so me do it, so me do it. Hey. And girl, I tell me say me banana sweet. Wow. Them say the length and size make them wait. <laughs> You know see. Girls from near and far, request me banana. Me a the girl, them banana farmer. The whole of them a request me banana Daylight come and them no want go home Give them it one time, two time, them want more Daylight come and them no want go home Give them it three times, so time them want four. for Daylight come and them no want go Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan I ring up the phone, I ask direction Them want come chill from me plantation Two girl from France, so them want share one of me say way Me say way, me say way, me say way Grab me banana, I tell me it's way Them say we, them say we, them say we Say la vie Girls from near and far, I request me banana Me a the girl, them banana farmer Do all of them them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal a ring off me phone. Some gyal want keep it discreet them man find out them a do it. Hey. Them a sneak out tip to a pan fit. And gyal a climb up for me banana tree. Yeah. That's she do it. I ah, how she do it. So she do it. So she do it. So Grab me banana and skin up She said the shape and taste you need. Oh, me tell you why. Oh gosh. Girls from near and far request me banana. Me a the gyal them banana farmer. The whole of them a request me banana Daylight come and them no want go home Give them it one time, two time, them want more Daylight come and them no want go home Give them it three times, sometime them want four Daylight come and them no want go home Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo Daylight come and them no want go home Night and day, gal a ring off me phone Me say day, me say and go. De bananensong. Ankara en Shaggy. En ja. Wat is het weer gezellig, hè? Zeker, zeker. We doen nog een plaatje en dan gaan we eventjes bellen met eh, Spang. En uh, ja. Monique Smit, Tim Douwsma. En één zomeravond met jou. Een zomeravond, waarop het zal gebeuren. Liggen we samen achter gesloten deuren Vol van verlangen, ontdaan van al mijn kleren Ben ik bevangen, wil jou in hoger sferen Want als ik jou zie, word ik spontaan verlegen Je bent bijzonder, zo kwam ik niemand tegen Wil jij wat drinken, of slaan we dat maar over? Het lijkt me beter Je haalt het beste meteen in mij naar boven. je met mijn handen voorzichtig naar je billen. Ik denk dat wij twee precies hetzelfde willen. Mijn hart stroomt over van wat je mij wil geven. Laten we samen een hete nacht beleven dan één zomeravond met jou en Monique Smit, Tim Douwsma. Dit is Johan Kettenberg en wacht nog heel even. Aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je erbij bent en luisteren, blijven luisteren tot 7 uur. Over in de gang, zegt me dat je weggaat. Ik heb het steeds niet willen weten, maar nu is het dan zo ver. Heel loop je nu nog door de kamer. Ik zie twijfel in je ogen en ik voel dat je wacht tot ik vraag. Wacht nog heel even voordat. leven. Onlangs in de studio geweest hier bij ZFM Entertainment for You.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 Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I it. Yes. One drop it, drop it low now. Take it to the max now. Jump in the small jam way. Wind it. Wind up, go down.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 Ja, dan een lekkere plaat, hè. Aangebracht door Willem. Een heerlijke plaat, Justin Wellington en Aiko Aiko. Willem, dankjewel. En leuk dat je luistert. Dames en heren, zijn we er klaar voor. Wij wensen u een hele goede avond. Ja, goedenavond. Neem je mee naar Kroatië, Rastex en Anna Nikolic en Lucia Nost. sad kraj Esto trae crack trying een berichtje. En die zegt, wat, eh, wat rijdt toch lekkere muziek? Ja, heerlijk om naar te luisteren. Nou, dankjewel daarvoor, Tom. En dat blijven we ook doen natuurlijk. Want ja, daar staan we hier voor. En dat allemaal vanaf de tolweg hierna. En eh, ja, we gaan er eentje draaien. En eh, onlangs, uh, nou ja, onlangs, is al alweer een tijdje geleden... zijn ze hier in de studio geweest, al een paar keer eigenlijk. Ron en Fred. En ja, je kent ze wel. Twee broers. En ze hebben het over Rokje, de sidekick. ¡Gracias! drie op een rij van Fred Heij. waves. We got no time for fun and dreams. But every now and then a dream is real. And this is how it feels. Hey, hey, hey. once in your life, forget about. van Fred Heij. Zo is het. En dat waren ze weer. En eh, we begonnen met uh, eh, George Benson en Kisses in the Moonlight. En natuurlijk als eh, tweede de Four Tops met Sugar by Honey Bunch. En natuurlijk deze als laatste Billy Joel. En had het over... Of Billy Joel. Billy Ocean in The Color of Love. Ja, het is, het is nog vroeg. Ja, we gaan terug naar ja, Henk Dame. En hebben het over Julia. van jou, want jij bent een engel op aarde. Je bent zo betoverend, een prachtige vrouw, voor mij van onschatbare vader. Oh Julia, je weet iedereen dag. Zo één die je nooit meer vergeten mag. Met alles wat mannen in een vrouw willen zien. Voor mij is zij echt veel meer dan een tien. Oh Julia, je weet iedereen houdt van jou. Want jij bent een echt betoverend, een prachtige vrouw. Voor mij van onschatbare waarde. Oh Julia, jij maakt alle mensen steeds blij. Jouw lach is aanstekelijk een wonder. Jij bent elke dag weer de hemel voor mij. Oh Julia, ik kan nooit meer zonder. naast haar en doe dan geen oog meer dicht. Kijk vol verbazing naar dat lieve gezicht. Het lijkt of ze droomt en of dat ze steeds lacht. Ze straalt als een ster, zelfs in de nacht. Oh ja, je weet iedereen houdt van jou, want jij bent een engel op aarde. Je bent zo betoverend, een prachtige vrouw. Voor mij van ons onschatbare vader. Oh Julia, jij maakt alle mensen steeds blij. Jouw lach is aanstekelijk een wonder. Jij bent elke dag weer de hemel voor mij. Oh Julia muziek, meer variatie met Entertainment for You. Frans Joosting. Ik neem je met terug naar 1966. Het Songfestival. En eh, daar uh, kwam Udo Jurgens. Die kwam daaruit voor Oostenrijk natuurlijk. En ja, deze nieuwe versie eigenlijk uh, vertolkt door Helene Fischer. Adieu, merci, chérie. merci, merci für die Chérie, Chérie, Chérie, unsere Liebe war. Dank Dankjewel. Het nummer van Udo Jurgens, de winnende nummer van 1966 voor Oostenrijk. Vielen dank. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Freddie Jackson en You Are My Lady. Blijf lekker bij tot 7 uur. Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. There's something that I want to say. Words sometimes get in the way. I just want to show my feelings for you. There's nothing that I'd rather do. lekkere eh, romantische muziek hier eventjes tussendoor. Tussen de Nederlandstalige hits natuurlijk van Freddie Jackson en You Are My Lady hier op die 106.9. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment For You. Even naar Volendam en Jan Keizer.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 Cause don't forget who's there. zo, Save de Last Dance for Me. En dat was inderdaad eh, het laatste nummer. En eh, ja, het zit er weer op voor vanavond. Voor deze week. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren. En natuurlijk hoor ik u graag volgende week weer. Het was me weer een waar genoegen. Ik zou zeggen een heel goed weekend. Geniet van nog eh, het goede weer. Ik zou zeggen graag tot volgende week. Groetjes, bye bye.